Dikte Hark met het NOS Journaal. De man die in Amsterdam cabaretière Floor van der Weet is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag hij 5 jaar geen auto rijden. De man van 25 schepte de cabaretière in maart toen ze s'nachts naar huis fietste en reed door na het ongeluk. Later meldde hij zich bij de politie. Van der Wal, die 26 jaar was, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft 400.000 euro schade opgelopen tijdens de huldiging van Ajax in mei. Het museum werd op dat moment gerenoveerd. Zo'n 200 hooligans braken door hekken om het museum heen. Ze beschadigden glaspanelen, klommen op het dak van het Stedelijk. De gemeente Amsterdam probeert de schade te halen op de hooligans de politie zijn tot nu toe 70 tips binnengekomen over de aanslag gisteren op het gerechtsgebouw in Amsterdam. Een aantal van die tips is bruikbaar, zegt de politie. Het gebouw aan Parnassusweg wordt ook vandaag extra beveiligd. Toren E van het gerechtsgebouw werd gisteren nacht geraakt door een projectiel. Niemand raakte gewond, maar de schade is fors. politie is op zoek naar twee verdachten die gevlucht zijn op een scooter. Het kabinet staat positief tegenover het plan van de SGP om ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen tegemoet te komen. Het kabinet was van plan het zogenoemde kindgebonden budget af te schaffen na het tweede kind. Maar onder andere de SGP is daartegen en premier Rutte zei tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer dat hij wil bekijken of de maatregel kan worden aangepast. Het ziet ernaar uit dat ouders minder krijgen voor het eerste kind. Rutte benadrukte verder het belang van hervormingen in de zorg en in de sociale zekerheid. En zei dat essentiële voorzieningen moeten worden hervormd omdat ze anders over tien jaar niet meer bestaan. Het weer af bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en ook in het weekende meer zon en ook iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 9 kilometer, dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar over de A12 en de A44. A16 Breda richting Rotterdam bij de afrit Rotterdam Centrum 4 na een ongeluk op de parallelbaan. Er zijn daar twee rijstroken dicht.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 Met, met nu de Muziek Boulevard. his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Uh, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's line and a broken fuse. He's all over primetime news. Harry's got the same size pants as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints at Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. the camera said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round.